Met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op het oosten van Oekraïne zijn zeker drie doden gevallen. Een kantoorgebouw werd verwoest, in vier andere gebouwen brak brand uit. Ook de hoofdstad Kiev werd voor de tweede opeenvolgende nacht aangevallen. In meerdere plekken van het centrum zijn brokstukken van neergeschoten drones terechtgekomen. Volgens burgemeester Klitschko is op meerdere plekken brand ontstaan... en zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft drie mensen opgepakt voor het vervalsen van zorgcertificaten, meldt Nieuwsuur. Met deze zogenoemde EVC-certificaten krijgen mensen met ervaring vrijstelling bij opleidingen... en kunnen ze sneller aan het werk in de zorg. De certificaten zijn ook verkocht aan mensen zonder relevante ervaring. Het is onduidelijk om hoeveel zorgmedewerkers het gaat. De politie sluit ook niet uit dat degenen die de certificaten hebben gekocht worden opgepakt. Het leger heeft deze week als test 16 raketten afgevuurd vanaf de afsluitdijk. Ondertussen reed er verkeer over de dijk, maar volgens het ministerie van Defensie was de test nauwelijks te horen of te zien voor automobilisten. De raketten kwamen zo'n 10 kilometer verderop neer in het IJsselmeer in een testvak waar geen schepen mochten varen. In de raketten zat geen springstof. Met de aanschaf van het zogeheten pulsraketsysteem heeft Nederland voor het eerst in jaren weer eigen raketartillerie. Frankrijk heeft gisteravond gewonnen van Wales in de poolfase van het EK voetbal. In Sankt Gallen werd een 4-1. In dezelfde pool verloor het Nederlands elftal eerder op de avond met 4-0 van Engeland. Om zeker door te gaan moet Nederland zondag met drie doelpunten verschil winnen van Frankrijk. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Alleen in het noordoosten kan er wat regen vallen.